uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In de Oostenrijkse Alpen is een Nederlander om het leven gekomen door een lawine. Dat melden Oostenrijkse media. Twee andere Nederlanders raakten gewond. Zij zijn in levensgevaar. In de groep zaten nog vijf andere skiers. En zij bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde in het Utstaal in Tirol. Op een hoogte van 3000 meter. Door slecht zicht was de groep terechtgekomen op gevaarlijk en rotsachtig terrein. Na de lawine werd alarm geslagen, maar hulpdiensten vonden de bedolven Nederlander pas na een uur. Hij kon niet meer worden gereanimeerd. In Biddinghuizen is bij een eendenfokkerij vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd... en geldt er in een zone van 10 kilometer een vervoersverbod. Vestigingen van het bedrijf in Hierden en Ermelo worden uit voorzorg geruimd. Het gaat in totaal om 190.000 eenden. Sinds een kleine twee weken geldt een ophokplicht. De maatregelen volgen op de vondst van dode besmette vogels rond het IJsselmeer en in Rotterdam. De Zaandamse vlogger Ismail Ilgun hoeft voorlopig niet voor de rechter te komen. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen hem geseponeerd. Ilgun zou het Zaandamse gemeenteraadslid Juliette Rot hebben bedreigd. Maar na onderzoek heeft justitie niets strafbaars kunnen vinden. Het Openbaar Ministerie beoordeelt wel nog andere aangiftes tegen Ilgun. De komende Amerikaanse president Trump zegt dat het Cubaanse volk eindelijk zijn reis kan beginnen naar welvaart en vrijheid, nu de brute dictator Fidel Castro dood is. Trump benadrukt dat de doden en tragedies die Castro heeft veroorzaakt niet ongedaan kunnen worden gemaakt. President Obama sloeg eerder vandaag een andere toon aan. Hij zei dat de geschiedenis over Castro zal oordelen... maar wij hebben hard gewerkt om het verleden achter ons te laten, al dus Obama.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 Oh, oh, oh, oh, lieveling. Ik wil je al mijn liefde geven. Lekker Wanneer kom jij nou in mijn leven? Lieveling, oh lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer jou is daarom dat ik zing. Oh, oh, oh, oh, oh, lieveling, wanneer kom jij me Wanneer kom jij nou in mijn leven? Gerard Joling en Lieveling. En daarvoor hoorde u, eh, weet ik niet meer. <laughs> ja, ik ben even lekker aan het kletsen hier. Dus ja, dan heb je dat wel eens. Maar u luistert in ieder geval nog naar de Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. En eh, zo dadelijk eh, gaan we natuurlijk eventjes contact opnemen met Brian Strikkelen.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 En eh, ja, we gaan lekker verder met Peter Marnier. En uh, hebben het over de testosteron. Als ik wegga van het eiland, voel wel heimwee bij mijn vertrek. Met veel moeite neem ik afscheid van een dierbare mooie plek. Overal waar ik terecht kom, denk ik steeds aan Tessel terug. In mijn hart mis ik de duim en de meeuwen hoor in de lucht. Tesselstroom, neem mij mee, ik blijf over mijn heen. dat ik van haar hou. Deze tijd van groei en welvaart is een vijand voor onze rust. Maar die vind ik als ik aankom bij mijn eigen Tesselse keuze. castle Heiland, Tessel, Tesselstroom, Peter Marnier. Hier bij eh, CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En eh, ja, we gaan eh, lekker de drie op rij van Fred Heij doen. En ja, dat gaan we doen met... ja, Koran Koran of iets dergelijks. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Zeker weten. De drie op een rij van Fred Heij. your love. Cause you're the only one that I've been dreaming of. Don't turn away, don't close the door. Cause you're the only one that I've been hoping for. Come home in tight, I need your light. Just come and I long to shelter when the angels disappear. Don't turn away. I need your love. Cause you're our love shelter when the angels disappear. De drie op een rij van Fred Heij. Eventually You will return and bring your love to me. Deep in my heart, I know it's meant to be. Eventually. Someday, somewhere You'll be pretending that you just don't care You'll look into your heart and find me there Eventually And given time the gentle rain can smooth a jagged stone. Things work out when they are left alone. And maybe that's the key. And I believe the true It's there memories And they'll turn back into reality Eventually Eventually De drie op een rij van Fred Heij they burn in violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of and dance me to the end of love. Yeah, dance to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of hand, touch me with your glove. Drie op een rij van Fred Heij. Ja, en dat was hij dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. En eh, ja, we begonnen natuurlijk met eh, Goran, Karan en eh, ja, Stay With Me. En als tweede Don McLean, Eventually.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 En natuurlijk, eh, zoals beloofd, eh, halen we iemand in de uitzending. En dat is in dit geval Brian Strikle. Hallo Brian, ben je er nog? Ja? Goedenavond. Hey, goedenavond. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Ik ben er nog. Gelukkig, ja, je komt net over van een optreden af, zei je? Ja, ik kom echt werkelijk waar net binnenlopen. Dus um, ehm, keer in permanent geweest, op Hollands op zijn best, op de Koemaat, een heel grote feest. Dus eh, ja, het was een topfeest. Ja, dat was een, eh, een feestje buiten in, eh, op, een ja, podium. Een grote feesttent. Ja, lekker ja. verwarmd, heerlijk warm in de tent. Dus ja, helemaal top. Ah, oké. hey, even ja, over, over jouw single, daar bellen we eigenlijk voor. Ja. Ja, de, de, even kijken hoor, de nacht, de nacht, de, nacht. is van ons, ja. Dat was hem. Ja, het, is, eh, ja, het zegt al een heleboel. Hè. Het zegt natuurlijk al heel veel over, de, over het liedje De Nacht is van ons. Ja. Eh, ja, de, Nacht is van ons is eh, gemaakt en geschreven door de Talpa Music. Door Klerk en Cheert. En ja, dat is echt een topplaatje geworden. Ja, is het een beetje eigen inbreng of... Ja, nou eigen inbreng zeker wel. Qua muziek altijd, heb ik natuurlijk altijd wel mijn eigen inbreng. En ze weten wat, wat ik wil en ze weten wat, wat, wat, wat, wat mijn input is in de muziek. En ja, dat doen wij eh, eh, eigenlijk allemaal overal eigenlijk in, in toepassen. Ah, oké. En eh, ja, het liedje is geschreven, je zegt het zelf al, eigen inbreng. ja, heb het iets te maken met je privéleven of... Ja, zeker. Ja, ik ben, ik ben natuurlijk een nachtraker in dat opzicht. ik ben veel buiten, buiten het huis in het weekend. En gaan we natuurlijk altijd over de nachtuurtjes, hè, want ja, met heel gewoon met de nacht aan het optreden. En eh, dat, ja, dat, dat is toch wel de nacht is van ons. Eh, is zeker wel eh, op mijn lijf geschreven weer, ja. Ja, oké. En ja, wat, wat, wat heb je nog in het verschiet? Nou, er komt eigenlijk nog wel heel veel leuke dingen aan. We zijn natuurlijk hartstikke druk bezig met het uitbrengen van singles. Ehm, begin volgend jaar gaan we ook weer de, komen met een single, een power ballad. En dat wordt echt een te gekke plaat. En uh, verder op een jaar ook weer een leuke zomerplaat. Dus ja, het wordt weer wordt een druk jaar. Ah, oké. En je brengt alleen maar singles uit? Of uh, ga je er ook nog eh, mee, mee, samenstellen, zeg maar? Nou, momenteel nog singles. Eh, uiteindelijk als er het aantal singles uitkomen, komt er een verzamel LP of EP, sorry. Ah, oké, ja. met zes liedjes, dat wordt gewoon digitaal iets. Ja. En ja, we willen toch wel toewerken aan een album. Maar ja, dat zeg ik altijd, het is iets heel moois, maar dat kost ook heel veel geld en heel veel tijd en heel veel energie. En eh, daar wil ik echt eh, zelf heel veel tijd en energie in kunnen steken. Dus dan eh, ja, want laat nog even op zich wachten. Ja, je werkt er nu ook nog naast? Of, of, ja, of bleef je echt van de muziek? Dagen, nou, nee, nou, ik, het zou kunnen, maar ik ben ehm, drie dagen nog werkzaam in het bedrijf van mijn ouders. Ah, oké. En dat is? Dat is een sauna-complex. Dat is een groot wellnesscentrum, ja. Ah, ja heerlijk. Zeker, zeker met dit weer. Dat is met dit weer <laughs> grandioos, ja. ja. Zeker weten. Hey, eh, Brian. Eh, zijn, er, zijn er nog optredens eh, waar, waar, je de komende tijd... ja, ga je nog wat doen qua optredens? grote mega piratenfestijn of... Nee, nee, nee, daar sta ik niet bij. Ja, nou, dit was, dit, vanavond was een van de grotere dingen nog. Grote, grote feesten op dit moment. vorige maand hebben we nog een paar grote feesten gedaan. Ja. En eh, ja, nu gaan we gewoon weer echt naar de feesten, partijen, bedrijfsfeestjes en dingen. En eh, vanavond nog in de kroeg. Eh, hier in Horen, in de Hollandplaats, in de Café Albertines. Ah, oké. En volgende week even lekker een weekje weg. En daarna gaan we gewoon weer, weer vol gas door het land toe doen. Ah, oké. je bent al gestrikt voor het Jordaan Festival Permanent volgend jaar, of niet? Jazeker. Ah, ah, ah. <laughs> dus, dus, dus, dat staat al vast? Ja, ja, ja, ah, absoluut. absoluut. Heb je, heb je al wat eh, meerdere namen voorbij horen komen, of niet? Nee, nee. Ik heb nog geen grote namen voorbij horen komen in dat opzicht. Maar ongetwijfeld dat er weer geweldige namen tussen staan. Ja, vast wel. Ja, ik weet het zeker. Het is altijd een, eh, <laughs> het is altijd een groot festijn, hè? Ja, ja, het is gigantisch. Het eh, Jordaan-festijn heeft natuurlijk best gegroeid. Ja. Vorig jaar waren het 15.000 mensen, ja, dus... Op dit jaar was het trouwens 15.000. Het jaar daarvoor waren het, waren het 3.000. Dus ja, het groeit, hè? Ja. ja. Het is, uh, ja, je zou haast zeggen, het moet haast eh, gaan verhuizen. Nou, naar een groter complex. Nou, wij zijn dus, het is natuurlijk nog steeds buiten. Uh, het was eerst op een slotplein permanent. En het was nu in het Leegwaterpark. Dus dat is al een behoorlijke groei. Ja. Maar ja, wie weet een keer weet je, gek doen of zo. Ik weet niet, de Ziggo Dome. <laughs> makkelijk. Nou ja, ik bedoel, Ziggo ja, het leent zich er allemaal voor dus. Ja, ja, het is een prachtig gebouw. Maar ik zeg altijd, in de openlucht is wel echt wel heel erg leuk hoor. Ja, ja dan hopen we ook op een beetje goed weer natuurlijk. Niet om allemaal eh, een, een, nat pak nou, hebben. Dit jaar hadden we 25 graden. Ja, dat was goed weer. Dus het was echt eh, te gek. Ja. Hey, ik denk dat we hem eh, maar eventjes moeten gaan draaien. De nacht is van ons. Lijkt mij een heel goed idee. Helemaal super. Ja, en nou ja, bij deze ja, nodig ik je graag een keer uit hier in de studio. Maar dat, dat zeker een keer lukken. Dat, eh, dat, eh, dat regelen we wel via Dennis. Dat gaat helemaal goed komen. Ah, Oké, Brian. Hey, mag ik jou bedanken voor de tijd. En eh, ja, ik zou zeggen, rust lekker uit en neem wat te eten. Ga ik doen en dan gaan we straks wel lekker knallen in de kroeg. Zo is het. nog een hele goede uitzending. Ja, hey, dankjewel hè. Oké, dankjewel. Hey, groetjes. Doei. Hoi, hoi. om te leven. Door al dat gereis en al dat gestres zijn we te klos. Kijk nou eens even, kijk eens goed naar jezelf. Het leven begint als de vijf in de klok zit. En dan gaan we helemaal los. De nacht is van ons. met je vrienden in de kroeg. Als de vijf in de klok zit, dan is het nooit te vroeg. is eh, van ons. En eh, ja, wat gaan we doen? We gaan een ander plaatje draaien. Lisa Lewis en eh, de Gouden Glimlach, onze zuidenbuur. Donkergrijze hemel, er hangt nevel voor het blauw. Ik zoek naar wat hoop, maar loop verloren in de kou. Stemmen op de radio, vertellen wat er scheelt. Het wordt mij soms allemaal te veel. Dan hoor ik het ritme en plots volgt de ommekeer. Ik voel het pompen in mijn hart en denk dit smaakt naar meer. Van alle donkere gedachten, denk opnieuw aan hoe we lachten. Dat gevoel verwarmt me telkens weer. Elke keer ik je gouden glimlach zie, wordt er blind ben voor de schimmen van de nacht. Maar ze zijn onzichtbaar Entertainment for You, Dutch Top 5. Een foto lang geleden, wat een mooie tijd. Gevonden in een la, ik was hem even kwijt. We waren nog zo jong toen, net uit de puberteit. Je was mijn eerste liefde, vlinders in mijn buik. Een mooie bos met rozen, die ik dan weer even ruik. De toekomst was daar, één met elkaar. Ik heb je duizend keer gezegd dat jij de waarde was voor mij. En dat ik mijn leven lang wil pronken met jou dan aan mijn zij. En oneindig van je houden, dat gevoel maakt mij zo blij. Maakt mij zo blij. Oneindig veel en voor altijd. Een vrouw die mij steeds weer verleidt. Een vrouw met kracht al haar pracht een diamant. En ben ik blind, kijk jij voor mij. Je neemt me bij de hand en leidt me naar het licht toe. Je kijkt me aan, dat is genoeg. Je begrijpt me. Je bent de allermooiste, een uit duizend en een nacht een engel in het donker, die straalt in al haar pracht. Je maakt me zo blij, als jij naar me lacht. Wat ik kort kom, vul jij aan, dat heb je altijd zo gedaan. We maken onze dromen waar, alleen met liefde voor elkaar. Ik zie je stralen als de zon en denk aan hoe het eens begon ons begon. Oneindig veel en voor altijd. Een vrouw die mij steeds weer verleidt. Een vrouw met kracht in al haar pracht. Een diamant. En ben ik blind, kijk jij voor mij Kijk me aan, dat is genoeg. Je begrijpt me. En ben ik blind, kijk jij voor mij. Je neemt me bij de hand en leidt me naar het licht toe. Je kijkt me aan, dat is genoeg. Je begrijpt me. was hij dan. Prachtig nummer, Wesley Bronkhorst. En uh, je begrijpt me. We gaan verder met een uh, ja, zomerstintje.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 En dat doen we met Engelbert Humperdinck en How I Love You. Ja, en als je dat... er zit een mooie clip bij. Kun je altijd op YouTube even kijken. You hold me in your eyes, in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I'd turn them all around if I could start again. There's something I must say. I know it's overdue. The sweetest thing I've known or oh, ever called my own begins and ends with you. How I love you. How I love you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alive. Ja, bij deze neem ik alvast afscheid van u. Ik zou zeggen, in ieder geval allemaal bedankt voor het luisteren.